Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Op meerdere plekken in Nederland zijn vluchtelingenkampacties bezig. Onder meer in Groningen, Haarlem, Amsterdam en Utrecht wordt gedemonstreerd. De actievoerders willen dat het asielbeleid verandert... en dat er in de kampen beter voor vluchtelingen wordt gezorgd. We willen dat er meer eh, bewustzijn komt onder de mensen. Daarom staan we ook op een plek midden in Utrecht... waar mensen langslopen die misschien niet afweten van de vluchtelingensituatie in Europa. Maar ook willen we dat de politiek, eh, Nederlandse politiek en Europese politiek... Eh, meer doet om mensen uit de kampen te halen. Op pleinen zijn een soort tentenkampen neergezet om aandacht te vragen voor het probleem. Na de demonstratie worden die tentjes trouwens gedoneerd aan vluchtelingen in Calais in Frankrijk. Veel Oostenrijkers worden binnenkort getest op corona. De regering wil miljoenen mensen een wattenstaaf in de neus laten duwen. In buurland Slowakije gebeurde dat ook al. Daardoor konden tienduizenden besmette mensen worden opgespoord. Komende week vertelt de Oostenrijkse regering hoe ze het precies wil aanpakken. Een baaldag voor Max Verstappen. Hij begon in een kletsnatte Formule 1-race in Turkije als tweede... maar had een slechte start en vloog twee keer van de baan. Verstappen werd zesde. De race werd gewonnen door Lewis Hamilton, vertelt commentator Louis Dekker. Hij wint hem en hij wint hem op een manier waarvan iedereen zal zeggen... ja, natuurlijk heeft hij de beste auto, natuurlijk wint hij vaak... maar hier was hij in hele lastige omstandigheden met afstand de beste. Door de overwinning is hij voor de zevende keer wereldkampioen. Hamilton evenaart daarmee het record van Michael Schumacher. Twee Vlaamse duivenmelkers zijn sinds vanmorgen multimiljonair. Hun duif, Nieuw Kim, werd op een veiling verkocht voor 1,6 miljoen euro. Een recordbedrag, zegt correspondent Sander van Hoorn. En eh, dat is ongekend. Dat ze zeggen, het is de duurste duif daarmee geveild in Europa. De duurste vrouwelijke duif wereldwijd. Eh, gekocht door een man uit China. En ook de rest van de duiven die de melkers hebben kunnen een boel geld opleveren. Morgen sluit die veiling. De teller staat nu op bijna 4 miljoen euro. Dan nog het weer. Er valt flink wat regen vanmiddag, mogelijk met onweer. Ook waait het hard. Later vanavond ook weer pittige buien. En het is tussen de 14 en 17 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Werkzaamheden zorgen vertraging op eh, de A10 West tussen Afrit Haarlem en knooppunt Koenplein. 4 kilometer file. Met een kwartier vertraging zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Als Bas gaat hardlopen langs het spoor...